7 Freddy van met het NOS-journaal. De afgelopen jaren zijn 360 minderjarige migranten verdwenen... uit de opvang in verschillende landen. Daarbij zijn opvallend veel Vietnamezen. Uit stukken die het VPRO-radioprogramma Argos heeft opgevraagd bij het COA... blijkt dat tussen 2013 en dit voorjaar... zeker 60 Vietnamese minderjarigen uit de opvang in Nederland verdwenen. Mogelijk zijn ze slachtoffer geworden van mensenhandel. Waarschijnlijk komt ook een groot deel van hen in de Nederlandse illegaliteit terecht. Tot nu toe hebben 136 mensen een schadevergoeding van het ministerie van Defensie gekregen, omdat ze voor hun werk in aanraking kwamen met chroom 6 verf. Er is ruim 900.000 euro uitgekeerd, zegt het ministerie. Morgen praat de Tweede Kamer over de schaderegeling voor slachtoffers. De bedragen per slachtoffer liggen tussen de 5.000 en de 40.000 euro. Organisaties van slachtoffers vinden de regeling onvoldoende. Werknemers bij Defensie zijn soms tientallen jaren lang blootgesteld aan de kankerverwekkende 6 verf een Amsterdammer van 77, die al jaren in Thailand woont... is veroordeeld tot twee jaar cel voor het maken van kinderporno. De slachtoffers zijn vier meisjes van 13 en 14 jaar. Vorig jaar werden bij een douanecontrole op Schiphol... op de computer van de man zo'n 1500 foto's en 40 video's met kinderporno gevonden. De man is al vaker veroordeeld voor soortgelijke misdrijven... en weigert mee te werken aan een behandeling. En een partnerbedrijf dat is gevestigd op het terrein van Tata Steel... moet een boete van zeker 20.000 euro betalen... omdat het de uitstootregels heeft overtreden. Vorige maand klaagden inwoners van Wijk aan Zee herhaaldelijk... over stofdeeltjes op hun auto's, ruiten en in huis. Het bedrijf kreeg tot 1 november om maatregelen te nemen. Sindsdien zijn alweer nieuwe overtredingen geconstateerd. Het weer tot slot vanavond en vannacht wisselend bewolkt een lokaal kans op mist.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 Je hebt daar nog 10 minuten vertraging tussen afrit Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer. Er staat 6 kilometer file. Ook is daar de verbindingsweg naar de A8 dicht, richting Zaandam. Verkeer kan keren bij Sloterdijk. En verkeer naar Zaanstad kan het beste de ring Zuid volgen en zo omrijden.